Tegen de vroegere Bosnisch-Servische leider zijn elf aanklachten ingediend wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Karadzic had aangevoerd dat hem in 1996 onschendbaarheid was aangeboden door de Amerikaanse onderhandelaar Richard Holbrooke. Holbrooke heeft dat altijd ontkend. Het proces tegen Karadzic begint waarschijnlijk nog deze maand. Een Nederlands-Keniaanse bedrijvengroep gaat in Kenia het grootste windenergiepark van Afrika bouwen. Bij het Turkana-meer in het noorden van het land komen 365 windturbines. Goed voor een derde van de totale elektriciteitsbehoefte in Kenia. Uiteindelijk moeten er duizend windturbines komen te staan. De bouw begint binnenkort met de aanleg van een weg om bij het gebied te kunnen komen. De lokale bevolking profiteert ook van het project... doordat met de opwekking van elektriciteit grootschalige visserij mogelijk wordt. In het windenergiepark in Kenia komen dezelfde molens te staan als in de Flevopolder. Honderden vakantiegangers op het Griekse eiland Euboea zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het vuur woedt in een pijnbomenbos. Door de sterke wind bedreigt het vuur een aantal hotels aan de noordkust van Euboea. De kustwacht organiseert de evacuatie. Ongeveer 600 mensen worden over zee naar het Griekse vasteland gebracht. Het zijn vooral Franse toeristen uit een Club Med hotel. In augustus waren er ook bosbranden op Euboea. Een hotelbaas in Keulen heeft bekend dat hij in een aantal camera's minicamera's had verstopt om gasten te filmen. De camera's zaten verborgen in een ventilatiekanaal in de badkamer en in een brandmelder in de slaapkamer. Ze werden door gasten ontdekt en die waarschuwden de politie. Uit onderzoek bleek dat ook in een naastgelegen kamer camera's verstopt waren. Hoe lang de Duitse hoteleigenaar zijn gasten al bespioneerde is niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden en in het noordoosten en in het zuidwesten valt wat regen.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 that you're a match. I've closed my heart, secure the latch. I'll keep it locked should you decide it's time to help me swallow foolish pride and to take me for yet another ride into the carousel you climb. door Sylvian Nergard van de cd Night Watch. Dit is het tweede uur van ZFM Jazz met Fred Koonsberg en David Habig. We hebben nog een gelukkige in ons dorp Zandvoort. Want Gerard Verstegen is 70 jaar geworden. En hij staat al in de startblokken om naar zijn geliefde Grasberg in Slovenië te gaan. Daar hebben ze inmiddels beneden in de Zodratica al het een en ander voor hem klaargezet. Want hij is erg gek op vis, die Gerard. Goed, Chris Barber dan. En speciaal voor Gerard, Ice Cream. <laughs> ice cream, you scream. If the bottom on ice cream rock, baby roll. Now ice cream, you scream. If the bottom on ice cream rock, rock me, baby roll. Hasiola, Hasiola. the Pepsi Cola, Pepsi Cola. You know that everybody's digging that old Coca Cola. Ice cream, you scream. I want ice cream rock. Rock me, baby, roll. Shabam doody Shooting up the doo bubble, doo bubble, doo never satisfied. I want the frame crab sauce with the awesome fade, with shivava on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim crab sauce with the awesome fade, with shivava on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. We're to please serve mine fried. I want the brim brim sauce with the awesome face with fire on the side. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the brim brim sauce with the awesome fare, with Chihuahua on the side roast chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frame, frame sauce with the awesome fame with your father on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right forget you tell. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, waiter, please serve my pie. I want the fring fam sauce with the awesome fare. With your papa on the side. De Frim Fram Sauce van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Een heerlijk opgetogen nummer. Ik draai al een aantal nummers van Tom Jones van de cd Green Green Grass of Home. een ander nummer wat ik nu ga draaien is Sail You'll Stay Till, uh, Until Tomorrow. Say you'll stay until tomorrow it had been right. Cause when we try to talk, we both get so uptight. But now you told the truth, and I know where I stand. Though it hurts, Though it hurts deep, inside, deep inside, give me time, give me time. I'll get by. Say till tomorrow. I can not face tonight alone. No, I know it's over and we're through. Say you will stay, Say you'll stay. till tomorrow. het volgende nummer ga ik een zanger draaien en die kunt u raden. En dan krijgt u van mij of van ZFM Jazz een cd. Maar eerst gaan we nog iets anders doen. Ik geef u in elk geval de gelegenheid om nu even het telefoonnummer op te schrijven. Buiten Zandvoort en buiten Haarlem in de regio is dat 023. En dan het nummer 5731969. Ik herhaal 5731969. We gaan eerst nog iets anders draaien en daarna komt die zanger die ook al in de Hall of Fame staat. En u kunt die raden en de prijs is voor degene die het het eerst raadt een cd. Maar eerst gaan we naar David Sanborn luisteren met Stony Lonesome. Modern Jazz Quartet met Django. Heerlijk. Tegen het klassieke aan. En ontspannend. Het volgende nummer kan ik wel eh, typeren eh, als... als ehm, nou, ik zeg het eigenlijk nog niet. Het staat in contrast met wat ik net draaide. En het is eigenlijk bestemd voor veel lieve moeders. Typering ruig. van Little Richard. We gaan eh, heerlijk door met Jury Honing en Floris Klinkert met het nummer Fingers Crossed. I'm keeping my fingers crossed Cause I know When I say it all I lose Now I count to ten before I fill the room with ammunition. My umbrella doesn't help, it's raining in my head. I hide my eyes, it's raining all the time. Bella van het Adam Spoor Kaart Quintet. Deze Haarlemse pianist is vanmiddag eh, live te zien en te beluisteren met zijn band Spoor 5. En dan wel in Café Alex op het Gasthuisplein. En de aanvang is om half vijf en de toegang is gratis. Dus wie van jazz houdt, gaat vanmiddag eerst naar het Jazzpaleis hier in de Krocht. Vergeet je Kouwveld. En dan meteen door naar Adam Spoor om daar gezellig de dag jazzy af te sluiten. We gaan eh, nu door. Ik zit even te kijken wat er allemaal nog eh, te eh, zien en te horen is. En dan heb ik in mijn handen een prachtige cd. En dat is weer de gids naar het Noordse Jazz Festival. Maar dan van dit jaar. En daarop staat Jamie Cullum. Zijn nummer? London Skies. car and on a cold winter's day. Shapes and cool light wander the streets like an army of strays on a cold winter's day. pray. vandaag veel te horen en te zien in Zandvoort. Want acht zondagen lang is het filmhuis in Zandvoorts museum te bewonderen met de filmladderkeuze van Thijs Okkersen. En vandaag draait hij een film van Samuel Fuller en The Big Red One. Dat is een film uit 1979 die eh, in 78 eh, gemaakt is door regisseur Sam Fuller in Israël. En Thijs was daarbij. Hij heeft de opname op de voet gevolgd. En sprak met de regisseur in zijn werkkamer in Hollywood. Hollywood. Hij geeft ook een eh, inleiding. Dus wie vanmiddag de film wil zien. Kan naar het Zandvoorts Museum. En het begint om twee uur. En de volgende keren dan melden we weer wat op de volgende films. Want het zijn er nogal een aantal. En het duurt elke zondag duurt het tot 29 november. Dus er is veel te zien.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 The day you give your love to me.